met het NOS-journaal. De website van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is aangevallen. Daardoor was hij slecht bereikbaar. De hackersgroep Anonymous zegt de website te hebben aangevallen vanwege draconische toezichtsvoorstellen. Er ligt een wetsvoorstel waarmee de Britse inlichtingendiensten de mogelijkheid krijgen om e-mail en telefoonverkeer in de gaten te houden. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een Twitter-account geopend... waarop binnenkort wordt gemeld waar de politiehelikopter wordt ingezet. De helikopter hangt geregeld boven stedelijke gebieden... en dat leidt tot veel vragen en klachten, vooral uit Utrecht. Door de meldingen op de politieheli hoopt het KLPD onrust weg te nemen. Het Joodse en christelijke paasfeest vallen dit jaar samen. Joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte, christenen met Pasen de verrijzenis van Jezus Christus omdat de Joodse jaartelling verschilt van de christelijke vallen de feesten lang niet altijd samen. Paus Benedictus is gisteren in de Sint-Pieter in Rome voorgegaan in de paanswaken En vandaag spreekt hij de zegen Urbi et Orbi uit. Bij een ongeluk in de VS met een Chinook-helikopter van de Britse luchtmacht zijn zeven militairen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een landingsoefening in de woestijn. De militairen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine ging er iets fout, maar wat precies wordt nog onderzocht. De Britse luchtmacht oefent in de woestijn in Arizona regelmatig met Chinooks. Telefoonbedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren. Sinds de grote storing van woensdag is de voicemail de eerste storing die wordt aangepakt. In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Mensen klagen ook dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Het weer, Vanochtend in het oosten nog zon, in het westen bewolkt en in de loop van de dag overal bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS. E. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch.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 omschreef het altijd als een echte country stem, maar Tim McGraw, hij zegt, het is een southern voice. Hij liet het schrijven door Tom Douglas en Bob DiPiero. En die Bob DiPiero, hij heeft het dan ook nog eens een keer geproduceerd voor deze Tim McGraw. Francis, Hot Mess. Tyler Fur, en geschreven door Brett Akins. Clothes scattered across the bedroom floor. Soaking wet towel hanging on the door. Looks like a hurricane just came through. Her makeup covers up every inch of the countertop. She's slapping on a little bit of strawberry lip gloss. She's ready to ride. my heart. good and grooving like nobody's watching my t-shirt on She my hotness in a sundress Got my heart beating out of my chest Country girl En soms dan eh, worden er nummers gezongen, dus covers gezongen van Bruce Springsteen. En de andere keer dan hebben ze het weer over eh, Bruce Springsteen. En dat is een eh, nummer wat geschreven is door Eric Church. Hij heeft het over zijn misschien wel grote voorbeeld, Bruce Springsteen. To this day when I hear that song, I see you standing there on that discount store tank, flip-flops and cut-off jeans. Somewhere between that setting sun I'm on fire, I'm born to run You looked at me and I was done But we were just getting started I was singing to you, you were singing to me I was so alive, never been more free Fired up my daddy's lighter and we sang oh, oh, oh. Stayed there till they forced us out And took the long way to your house I can still hear the sound Of you saying don't go When I spark From back when I was gasoline And this old tattoo had brand new ink And we didn't care what your mom would think About your name on my arm Baby, is it spring or is it summer? The guitar sound or the beat of that drum? Yeah, sometimes late at night on your radio Even though you're a million miles away When you hear on in a USA You relive those glory days so long ago begging at the mini mart. Who'd have guessed he had a purple heart? The scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. Cause you were running 20 minutes late. And he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you Phone rang at eight last night Who'd call it such a crazy time Getting kids in the bath and bed I can't talk about all you said All he wanted was a Saturday conversation down at Baker's Cafe. You weren't thinking when you told your dad, try back in a week or two. But you hurt somebody who had died. Just another Colorado day Morning practice for high school play From out of nowhere the bullets came fast Shattered more than the library glass They asked her if she believed in your name And she didn't even hesitate and God, I can't help wondering If I'd been in her shoes somebody, somebody who would die. Patriotic Song wordt het ook wel genoemd, hè? Buddy Jewel. Hij zingt over een eh, man die terugkomt uit de oorlog en dan eigenlijk helemaal eh, verloren raakt in zichzelf en ja, gaat bedelen. En dan ontmoet je zo iemand en je ziet hem nog niet eens zitten op straat. Somebody who would die for you. Mark in Nanmore, hij heeft het geschreven. en dit... Dit moet ik schoonmaken, dit cd'tje. En uh, dit is weer spik, spik, spik, spik, splinternieuw. Laura Bell Bundy. I couldn't move First bitter taste Of what love can do not worth the fight Miss my hometown Wide open space A clear blue sky A snow Nou, de titel had u al begrepen, hè? That's What Angels Do, Laura Bell Bundy. En dit nummer is eh, geproduceerd door Dan Huff en Justin Newbank. En dan zul je zeggen, wie is Justin Newbank? Is een zanger van Blackberry Smoke. Two six packs of shiner, 99 cent butane lighter. Lucky strikes and a fifth of Patron. top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right That girl, she just left like a hurricane You were standing in a pouring rain Screaming out her first name Well, you know you should have seen it coming from a mile away But you didn't hear the wind change until you felt your heart break And now it's way too Drifters, afkomstig van de cd die gewoon hun eigen naam draagt. En uh, There She Goes, het is nu uitgebracht in de radio version. David Neal is een man die eh, mij al verschillende keren een, eh, een mailtje heeft gestuurd. Van wil je mijn muziek eens een keer draaien in jouw programma Country Track? En hij heeft daar wat cd's bij gedaan. Allemaal een mp3. Maar toch goed om te beluisteren hoor. Scooter Caruso heeft het geschreven voor hem. een beetje een ballad. The Sound of a Million Dreams. Seagull was singing words I could believe in. Main Street was my street that night. So I called up Samantha and asked her the chance of us running out neath the moonlight. Well, she's not with me now, she can always be found when I reach. like it was then I feel her on my skin And I'm back there for a while So I labor for hours Cause I know the power of a song When a song hits you right sound, the sound of a million dreams. My 18th summer, I was a cocky up and comer, cranking up on a run. Turn left down the drive with the pistons open wide, and I came back a prodigal son. My spirit broken sheet through the door open I love you not, I told you so When I hear mama tried I still break down and cry And pull to the side of the road and stir up an old memory And out of these piano keys Comes the sound The sound of a million dreams Ik zei Neil Toner lezer daar. David Neil. David Neil hij heeft een cd uitgebracht in 2009. Gewoon onder zijn eigen naam. En dit was de titeltrek van een cd die hij uitbracht in 2011. Natuurlijk bestaat daar een, eh, een albumversion van. Maar wat u nu hoorde was eh, de, de radio Geschreven door Scooter Caruso en Phil Fazar. Phil Fazar is een man die u eh, beslist wel kent als eh, singer-songwriter uit Amerika. Heeft een tijdje in, eh, in de ban geleefd, want hij had zich uitgelaten over de Amerikaanse president. En dat moet je dus niet doen, hè. Maar goed, hij had dus niet zo'n mooie opmerking over die Amerikaanse president. Werd meteen in de ban gedaan, maar... Dat is allemaal weer vergeten en vergeven, hoor. On a plane to the west coast... Laptop on my tray Paper spread across my seat A big deadline to make An older man sitting next to me said Sorry to intrude But 30 years ago my busy friend I was you I made a ton of money And I climbed up the ladder I missed the first steps my daughter took The time my son played Captain Hook in Peter Pan I was in New York, said Sorry son, dad has to work I missed the father-daughter dance The first home run, no second chance to be there When he crossed the plate, the moment's gone Now it's too late Fame and fortune come with a heavy price Son this your life? Funny you should say that I was sitting at the gate My daughter called, she made straight A's and they're off to celebrate Scrolling through the pictures of my little family My daughter with her mom and friends, not a single one with me after city There'll be balloons and birthday cake And I plead don't miss your life. Prachtig liedje, hè? Don't miss your life. Zorg ervoor dat je later alles nog kunt herinneren van wat je gedaan hebt in je leven. En ervoor, eh, zorg ervoor dat je ook je kinderen ziet opgroeien. Prachtig die zulke liedjes kan schrijven, verdient eigenlijk wel een award. En nou, dat heeft die Phil Bazaar ook voldoende verdiend hoor. You ain't country cause your four-wheel drive It's the latest step side that's smoking hot Fresh off the lot You ain't country cause them boots you're wearing Shine up like a diamond ring It don't mean a thing Least not to me Patsy Wright, zij heeft pure country rock. Darius Rucker, History in the Making. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just want to take this in. The moonlight dancing off your skin. Now time, let's take our time I just wanna look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling this could be Je onbekende countryartiesten voor u uit Amerika. Roy Salas is een man die net begonnen is in de country scene. Is ook een singer-songwriter. Dit heeft hij zelf geschreven en het heet... In down in Corpus Christi My old stomping grounds I can still see her hair in the wind Against the lights of this town als je die stem zo hoort en eh, zijn uh, eh, schrijversand, dan denk je bij jezelf van ja, die moet toch wel doorbreken. Hij heeft nu eh, bij een heel klein platenmaatschappijtje, Avenue Records, heeft hij dan een, een, een cd op mogen nemen, maar hij moet toch ontdekt worden. Deze man heeft gewoon een hele mooie stem en een mooie hand van schrijven. Planetary Nights is ook zo'n formatie die net kon kijken hoor. Breathe in. Good night. we zijn van eh, dit soort country music. De Planetary Nights. Een formatie die ook pas eh, net begonnen is. Hè? De net Nathan Chapman schreef There's a story on my face I wouldn't need a blanket To keep me warm at night I'd lay down on the seat. stem heeft deze dame. Dus doet me een beetje denken aan eh, ja, Pam Tillis. Die heeft ook zo'n prachtige heldere stem. Hè? Longnecks en rednecks. Nou ja, dat zegt eigenlijk al voldoende. Hè? dat is hard. Creek swimming. Moonshine sipping.